De brandweer op Ibiza heeft zeker 700 mensen gered die op het strand waren ingesloten door een brand. Volgens de Spaanse tv-zender TVE legde het vuur tientallen hectare bos in de as. De strandgangers werden met boten geëvacueerd. De brandweer van Ibiza kreeg daarbij hulp van collega's uit Mallorca. Twee mensen raakten licht gewond. Verder zijn auto's in vlammen opgegaan die op een parkeerplaats bij het strand stonden. De brandweer verwacht nog zeker tot in de vroege ochtend bezig te zijn met het blussen van de bosbrand. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. De tegenstanders riepen dat de VS niet mag buigen voor moslims die Amerikanen willen vermoorden. Voorstanders vinden dat er in de VS een klimaat van angst heerst en dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst uit te oefenen. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstratie verliep rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, is er opnieuw een demonstratie van tegenstanders. PVDV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij daarbij een toespraak zal houden. Regisseur Paul Verhoeven maakt een verfilming van het boek De Stille Kracht van Louis Couperus. Dat heeft hij bekendgemaakt in het tv-programma Zomergasten. Het scenario wordt geschreven door Gerard Soeteman, met wie Verhoeven al vaker heeft samengewerkt. Verhoeven wil volgend jaar met de opnames beginnen. De Stille Kracht speelt zich af op Java aan het eind van de 19e eeuw en gaat over de tegenstelling tussen Oost en West. Het is de tweede keer dat het boek wordt verfilmd. In de jaren 70 werd er al een tv-serie van gemaakt. Wie de hoofdrollen in de film van Paul Verhoeven gaan spelen is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht eerst nog droog, maar later regen en minima van 16 graden. Overdag onstuimig weer met veel wind en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journal.